Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De drie schietpartijen in Brussel van de afgelopen dagen waren afrekeningen in het drugsmilieu. Dat zegt de Brusselse openbare aanklager. Hij spreekt van een drugsoorlog tussen criminele bendes. Belgische media melden dat het conflict draait om de diefstal van 200 kilo drugs. Twee van de drie schietpartijen waren bij een metrostation in de deelgemeente Anderlecht... Woensdag lag de metro urenlang stil door een klopjacht naar verdachten in de tunnels. Er werd niemand gevonden. Afgelopen nacht werd iemand doodgeschoten bij een portiekflat, ook in Anderlecht. Bij huiszoekingen zijn kalasjnikovs en auto's in beslag genomen. De politie heeft nog niemand aangehouden. Er lijkt een ontmoeting aan te komen tussen de Amerikaanse president Trump... en zijn Oekraïense collega Zelensky. Tegen journalisten in het Witte Huis zei Trump dat het gesprek waarschijnlijk volgende week is... wat hem betreft in Washington. De Amerikaanse president herhaalde dat hij een einde wil maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. En hij beklaagde zich er opnieuw over dat Amerika meer geld in de Oekraïnse defensie investeert dan Europa. Hij zei verder dat hij binnenkort waarschijnlijk ook een gesprek heeft met de Russische president Poetin. Dat zou dan het eerste contact zijn tussen de twee wereldleiders... sinds Trump bijna drie weken geleden opnieuw aantrad als president. Een man uit Blauwe Stad in Groningen heeft binnen 24 uur 110 casino's in en bij Las Vegas bezocht. Het is geen echt record, maar hij heeft wel het officieuze record overgenomen van een Amerikaans echtpaar. Armijn Meijer maakte van de recordpoging een militaire operatie. Hij had minder dan een kwartier per casino en sommige liggen kilometers uit elkaar. Hij deed casino's aan in plaatsjes bij Las Vegas... en in de gokstad zelf bezocht hij bekende gokpaleizen als Bellagio en Caesars Palace. Het weer bijna overal zo goed als droog. Het is 0 tot 3 graden. Overdag bewolkt, maar wel overwegend droog bij, 11, bij 5 tot 11 graden.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 And you did it again. I lost my temper, blanked out and wrecked the house, boo. That's all I remember. I'm sorry. but just come back to the crib, man. I can't fall down on my knees. I love you, man.